Maarten Stultjes met het NWS Journaal. Vijf Amerikaanse staten vechten het nieuwe inreisverbod van president Trump aan bij de federale rechter. De staat Washington was de eerste die een procedure startte. Later sloten New York, Minnesota, Oregon en Massachusetts zich daarbij aan. De staat Hawaii heeft nog een andere procedure aangespannen. Het vernieuwde inreisverbod geldt voor reizigers uit zes islamitische landen en gaat volgende week in. Het Witte Huis heeft laten weten vertrouwen te hebben in de procedure... en rekent erop dat de nieuwe maatregel standhoudt voor de rechtbank. Op het station van Düsseldorf zijn zeven mensen gewond geraakt... nadat ze waren aangevallen door een man met een bijl. Drie van hen zijn ernstig gewond. Er is één verdachte opgepakt. Hij raakte tijdens zijn vlucht zelf ook zwaar gewond. Het is een 36-jarige man uit Woepertaal. Hij is afkomstig uit het voormalige Joegoslavië en heeft psychische problemen. De man viel willekeurige reizigers aan op het perron en in een treinstel. In Nepal zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een overvolle bus. Tientallen mensen raakten gewond. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 200 meter naar beneden in een rivier, zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Voor het eerst in tientallen jaren wordt in Amerika meer flessenwater dan frisdrank gedronken. Vorig jaar dronken Amerikanen per persoon gemiddeld bijna 150 liter water uit een fles. Dat is zo'n 5 liter meer dan de hoeveelheid frisdrank die ze dronken. In een aantal steden in de VS is de afgelopen tijd een frisdrankbelasting ingevoerd. In Berkeley in Californië daalde de frisdrankconsumptie met zo'n 20% na invoering van de extra belasting. Het weer, temperatuur ligt tussen 3 graden aan zee en rond het vriespunt in het binnenland. In grote delen van het land kan mist of nevel voorkomen.